Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Trump is nog zekerder dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Dat zei de Amerikaanse president na een gesprek over vrede tussen Rusland en de Verenigde Staten. Tijdens zijn presidentscampagne zei Trump de oorlog binnen 24 uur te kunnen beëindigen. Dit keer noemde hij geen tijdspad. Hij zei alleen dat hij nog voor het einde van de maand een gesprek heeft met de Russische president Poetin... Trump herhaalde verder dat er verkiezingen nodig zijn in Oekraïne. Want volgens hem krijgt president Zelensky nog maar nauwelijks steun van de bevolking. Nederland geeft op verzoek van Nigeria 113 bronzen objecten terug. Het gaat om plakkaten, hangers en figuren. De kunst uit de zogenoemde Benin-bronzen behoort tot de rijkscollectie van het West-Afrikaanse land... en bevindt zich nu nog in het Wereldmuseum in Leiden... De bronzen objecten zijn in 1879 door Britse militairen geroofd uit het koninkrijk Benin, het huidige Nigeria. En via het Verenigd Koninkrijk kwamen ze onder meer in Nederland terecht. Naast de 113 objecten uit de Rijkscollectie geeft de gemeente Rotterdam zes objecten terug aan Nigeria. Een Franse burgemeester moet voor de rechter komen omdat hij een huwelijk weigerde te voltrekken. Een Française wilde in 2023 trouwen met een illegale man uit Algerije. Maar volgens de rechtsradicale burgemeester van Béziers stond dat haaks op het overheidsbeleid om illegale uit te zetten.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 She smiles, but her heart's already out there. Walking down the street, she says, I don't want nobody else, I love you. She's lying. There won't be somebody else, and that's true. She's lying. So you know If you love somebody, set them free. And that's how it is with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say, fine. And just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want nobody else. I love you. She's lying. There won't be somebody else. And that's true. She's lying. So you'll always be my friend, sweet darling. What does she pretend? plug it in and we begin.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 Life from outer ghetto we maximize it. Sound of the groove, mother we superstar. It's sweet, that that sweet, that Sing. funk is that. Give it to me. Give me that stuff, that funk, that sweet, that Sing. funk is that.